Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Regeringspartij PvdA is akkoord met het bombarderen van IS-doelen in Syrië. Daarmee is er nu in de Kamer een ruime meerderheid voor. Op dit moment bombarderen vier Nederlandse F-16's alleen doelen van IS in Irak. Coalitiepartner VVD was al langer voorstander van het uitbreiden van de bombardementen naar Syrië... maar de PvdA vond dat een militaire strategie ontbrak... PvdA-Kamerlid Servaas zegt dat er nu voldaan wordt aan twee belangrijke voorwaarden. Er is een volkenrechtelijk mandaat en er is een politiek proces op gang gekomen. Volgens Servaas is het nu aan het kabinet om concrete voorstellen te doen. De spelersvakbond VVCS roept voetballers op zich te melden als ze benaderd zijn door het tv-programma Rambam voor matchfixing. Eerder vandaag werd duidelijk dat het onderzoeksprogramma geprobeerd heeft zeker één voetballer over te halen om een voetbalwedstrijd te beïnvloeden. De KNVB overweegt aangifte te doen tegen Rambam. Voetballers die benaderd worden voor matchfixing zijn verplicht dat te melden bij de KNVB, anders kunnen ze geschorst worden. Een man die vrijdag werd opgepakt in Papendrecht is de vader van een eerder omgekomen baby. Dat meldt RTV Rijnmond. De moeder en haar nieuwe vriend werden in oktober opgepakt na het overlijden van het meisje. Zij zijn nog verdachten, maar wel weer vrij. De nieuwe vriend werd afgelopen vrijdag op straat aangevallen door de biologische vader. Hij raakte lichtgewond. Of het om een wraakactie gaat is niet bekend. Het onderzoek naar de onnatuurlijke dood van de baby van negen maanden loopt nog. Op Schiphol zijn twee F-16's van de Koninklijke Luchtmacht geland. De luchtmacht kan voortaan uitwijken naar Schiphol als de thuisbasis van de vliegtuigen niet gebruikt kan worden. Vandaag werd er voor het eerst een oefening gehouden. De straaljagerpiloten kunnen dan leren hoe ze hun toestel langs de Airbussen en Boeings kunnen manoeuvreren. De landing verliep zonder problemen. Het weer nog in het zuiden en midden veel bewolking. Op andere plekken af en toe zon. Later vanmiddag meer bewolking. En tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. Het is 9 tot 12 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Listening to the words that you say, it's getting harder to say. When I see the touch of your hand behind a closed door. All I needed was the love you gave. All I needed for another day.